Wat een goede vraag op deze Pinksterdag. Will You Still Love Me Tomorrow, de Shirelles uit 1960. Dus, ja, beginnen we goed met lekkere oude meuk na zoveel mooi Nederlands taalwerk. Dus, blijf eh, bij me, blijf bij ZVL, want we gaan je oren vertroetelen met geweldige muziek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En we doen niet alleen aan prachtige muziek, maar ook aan mooie onderwerpen. Dus stay tuned. En de muziek, ach, een vrije keuze vandaag. We gaan het hebben over vliegen. Met broken wings, dat is lastig. Luister mee naar een mooie van Mr. Mister. Goedemorgen, welkom bij ZVL. just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear.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 Je de Melancholy Man. En daarvoor Broken Wings van Mr. Mister. We gaan het straks hebben over iets eh, heel bijzonders. We gaan het hebben over een nieuw medicijn voor Alzheimer. Moet dat al in productie worden genomen? Moet dat al worden verstrekt?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 Maar dit is een beetje half Zuid-Europa <laughs> hier in de, show. Hè? Julia Claire met Ma Preference natuurlijk. En Luna en Gio de Luna of zoiets. Ja, mijn Spaans is natuurlijk buitengewoon behoorlijk. Net zo erg als mijn Frans. Dus ik kan met mijn Peter eigenlijk niet wagen aan dat soort zaken. Het is eh, Pinksteren, dus wat kan er niet ontbreken eigenlijk? Nou, wat denk je zelf? Leen Jongewaard, natuurlijk. En André van de Heuvel met dit nummer dat toen de tijd ongelooflijk veel beroering gaf. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park te kuieren in de zon gingen madeliefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt Roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen de thuis een lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen op een mooie Pinksterdag. Laat ze je alleen. morgen kan ze zwanger zijn. Het kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. Omroep ZVL. taking a break. as the coffee's dead, the morning's looking bright, and you're shrinking after your niet zo'n bekende zangeres in Nederland, maar ze is echt geweldig. Sophia Kruithof. Je hoorde haar met eh, Where Everybody Knows Your Name. Je weet wel, uit een eh, bekende televisieserie. Cheers! Maar deze vind ik eigenlijk nog mooier dan de oorspronkelijke. En ze heeft net een nieuwe single uit. Die gaan we volgende week draaien. Is dat een goed plan? Ja, hè? Want ze is echt fantastisch hoor. En daarom hoor je haar hier in de show. En daarvoor hoorde je Leen Jongewaard en André van de Heuvel samen in op een mooie Pinksterdag, toen de tijd toen het uitkwam in 1967 of zo, was het een ruil van je welste. Want hoe kun je in een nummer een schuttingtaal gebruiken? Dat kon toch helemaal niet? Echt niet. Het gebeurde toch. Goed, tijd voor het eerste ontwerp in de show. We gaan het hebben over eh, ja, medicijnen. En de Alzheimer Nederland Stichting vindt het een, eh, een ding nogal. Eh, zaken moeten worden vergoed. En je hoort het allemaal hier in een gesprek bij ZVL een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over een nieuw medicijn tegen Alzheimer dat moet worden vergoed. En waarom dat niet gebeurt, dat ga ik vragen aan Anne de Boer. Ze is belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland en in de uitzending. Anne, welkom. Ja, hallo. Eh, ja, er is een nieuw medicijn dus tegen Alzheimer? Ja, dat klopt. Ja. Lecanemab heet het. Oké. best moeilijke <laughs> term. ja, het is geen naam eh. die ik dagelijks gebruik. Tenminste. <laughs> nee, dat snap ik. Eh, maar het, het, eh, even voor de duidelijkheid, het lost Alzheimer niet op. Hè? Het is geen middel waardoor het beter gaat. Het vertraagt alleen, dacht ik. Ja, het is, het is nog niet het wondermiddel waar we op hopen. Maar mhm. het is een, eh, een medicijn dat door de Europese medische, medicijnenautoriteit is goedgekeurd en veilig is verklaard. Mhm. met wel als kanttekening dat het maar voor een kleine groep werkt. dat de werkzame, of dat de, ja, het effect ervan ook best wel gering is. Eh, en dat er ook wel wat bijwerkingen zijn. Ehm, die groep eh, over wie het gaat is ongeveer 10.000 mensen. En de effecten die we zien is bijvoorbeeld een eh, vertraging van de ziekte van ongeveer vijf maanden. Ehm, en ja, dat, dat zien wij toch als een best een doorbraak, ook al is het nog geen wondermiddel. omdat dit het eerste medicijn is dat eigenlijk door de Europese autoriteit is goedgekeurd. en daarmee kunnen landen dan zelf invulling geven aan Gaan ze het vergoeden? Wordt het in het pakket geplaatst? En eh, die stap is nu door het Zorginstituut ja, toch niet genomen. Dus het wordt niet vergoed eh, in Nederland. En dat vinden wij toch jammer, want die 10.000 mensen zouden hierbij eh, bij gebaat kunnen zijn. Ehm, en die bijwerkingen die kunnen optreden, daarvan vinden we het juist heel belangrijk dat die afweging gemaakt wordt tussen de arts en de patiënt zelf. Dus dat ze zelf kunnen afwegen van vind ik de risico's of de bijwerkingen eh, het eh, waard, eh, wat dit medicijn mogelijk ook wel kan opleveren, of neem ik dat risico niet? En met deze beslissing ontnemen we eigenlijk dat gesprek tussen arts en patiënt. En dat, dat vinden wij toch jammer. Ook al zien wij ook in dat het maar voor een geringe groep is... en dat het nog niet het wondermiddel is waar we natuurlijk wel op hopen. Nee, maar voorlopig is er een streep gezet door de vergoedingen dus. Ja, dat Ja, ik zeg voorlopig, misschien gaat het nog veranderen, maar de, de, denk dat de politiek eh, dat bedacht heeft dat dat niet vergoed wordt? Ja, ja, ja dus eh, dat is dan door het Zorginstituut eh, geadviseerd en de minister heeft dan besloten het niet te vergoeden. En um, nou, ik wil daar ook nog wel op aanvullen van ook... als dat wondermiddel er mogelijk wel gaat komen, dan is het ook al denken wij verstandig om de zorg vast voor te bereiden op eventuele eh, medicijnen voor eh, Alzheimer. En dat we hiermee juist ook een beginstap eh, kunnen maken in die voorbereidingen, in het systeem en in de zorg. En ja, precies. De, de artsen al mee te nemen in de stand van zaken van, van de wetenschap. Ja, dus wij zien daar toch nog wel wat, ja, wat kansen. Kunnen jullie als Alzheimer Nederland daar nog iets aan doen? Of zeg je nou, het is zoals het is? Nou, ik denk dat het voor Lekanemap. um, ehm, ja, wel een beetje, het is zoals het is. Eh, maar wij roepen wel op van heb dat gesprek om die zorg voor te bereiden op de toekomst. Eh, en betrek daar ook het uh, patiëntenperspectief bij. Dus wat is voor de, een patiënt relevant? Wat zijn makkelijke wegen naar medicijnen? Wat zijn, ja, hoe is de belastbaarheid ook in hoe zo'n medicijn dan werkt? Is dat via een infuus of een pil? Of welke manieren zijn prettig daarin? Dus zowel in het ontwikkelen van medicijnen, maar ook in het uitrollen eh, in de zorg, eh, ja, is dat patiëntperspectief heel relevant om te hebben. Ja. Jullie blijven strijden als Alzheimer Nederland voor de vergoeding van dit medicijn, want dat zou eh, ja, toch een doorbraak betekenen. Ja, en, en het implementeren ervan in het zorg, omdat ja, daar vast op voor te bereiden voor mogelijk toekomstige medicijnen. Of ja, ook ja, steeds verbeteringen van medicijnen te kunnen blijven volgen. Ja. Anders hou je jezelf ook een beetje in de greep, denk ik. Ja, als je niet onderzoekt, dan weet je ook niet hoe het verder gaat. Nee, ja, daar moeten we even afwachten. Als mensen daar meer over willen weten, over dit wondermiddel, zoals u zegt, kunnen ze ergens terecht eh, op de website bij jullie? Ja, op alzheimernederland.nl uh, eh, informeren we over de stand van zaken in het onderzoek. Eh, maar ook over de stand van zaken van vergoedingen en het proces rondom lekane-map. En dat zullen we straks ook doen over eh, medicijnen die nog volgen. Dan moeten mensen maar even op die genoemde website kijken en dan komen ze het allemaal tegen. Maar dat het vergoed gaat worden, dat is op dit moment helemaal nog onzeker. En dat gaat niet gebeuren. Maar we wachten af en we blijven strijden voor welvergoeding. Dat, zeker. Ja. <laughs> Het medicijn voor Alzheimer moet worden vergoed. Anne de Boer, zij sprak erover. Ze is van Alzheimer Nederland en eh, strijdbaar genoeg. Dank u wel voor het gesprek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep poisonous surrounding me. There's so much going on. It gets hard to breathe when all my faith has gone. You bring it back to me. You make it real for me. When I'm not sure of my priorities, when I've lost sight of where I'm meant to be, like holy water washing over me. You make it real for me. I know which way to turn.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 Marcone, Walking in Memphis. En James Morrison ervoor met You Make It Real. Terwijl we hier op deze eerste Pinksterdag lekker aan de koffie zijn. Heerlijk. En we hebben van die spritsen weer. Ja, eh, als je een vaste luisteraar bent van de show... dan weet je dat we hier eh, grossieren in kokosmacronen en spritsen. En ook vandaag weer sprits, maar dan half met chocola. Je kent het wel, hè? Dus een beetje sprits en dan de helft is dan een beetje bedekt met chocola. Heerlijk. En zo verwennen we onszelf hier bij ZVL op eh, jouw kosten. Want eh, ja, we zijn publiek omroep, dus jij betaalt de belasting voor. Dus wij genieten van jouw belastingcentjes, zou ik maar zeggen. hè, toch? Mm, met een knipoog, uiteraard. Goed, je luistert eh, ZVL. Straks in de tweede uur hebben we trouwens weer een reportage van Jeroen van Gent. Want die is de straat weer opgegaan. En die vroeg aan de mensen wat zij zoal belangrijk vinden. En wat dat is en wat het op heeft geleverd. Dat hoor je straks hier bij ZVL in de show rond half twaalf. little children, you better not tell what you see. And if you're good, I'll give you candy and a quarter if you're quiet like you ought to be. And keep the secret with me. I wish they would go away, little children mind you playing outside. I'm asking you, you can't fool me, cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children do be nice, like little sugars and spice. sister. You saw me holding. around. I wonder what can I do around little children like you. Omroep ZVL. hoop dat je het een beetje kunt vinden met de muziekkeuze die we vandaag maken hier bij Zetveld Deze Pinksterdag. Ja, mooi toch? Lekker aparte muziek. Maar ook eh, nummers waarvan je denkt, hey, dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. De Eagles bijvoorbeeld, hè, dat is ook gewoon een tijd geleden. Take It To The Limit en Billy J. Kramer samen met de Dakotas en Little Children. Het loopt alweer aardig tegen 11 uur. Het gaat de tijd snel. Man, man, man niks aan te doen. Wel tijd voor mooie muziek van Sarah Liever. nummer. Al 26 jaar geleden gemaakt. In 2000. Zo lang geleden al. Je zou het niet zeggen. Goed, ik ga even pauzeren. Een paar minuutjes hè. Want daarna ben ik bij je terug met nog meer mooie muziek. Maar dan ietsje meer tempo. Omdat we dan denken dat je wel een beetje wakker bent. Ook op deze Pinksterdag. Eh, wat mij betreft dus tot zo.